en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NONN in het Friese dorp Jouren, net boven Dokkum. Het bedrijf wordt geruimd. Eén pluimveebedrijf in de buurt wordt onderzocht. 10 kilometer rond het bedrijf in Jouren is een vervoersverbod ingesteld. De omstreden mediaregels in Polen voor verslaggeving in het parlement gaan niet door, zegt de staatsomroep. Vanaf 1 januari zou het aantal verslaggevers en omroepen in het parlement worden beperkt. Veel Polen gingen de straat op om tegen de maatregel te protesteren. Volgens de staatsomroep komt er morgen overleg tussen journalisten en de voorzitter van de Senaat. In Turkije mag een Duitse school geen aandacht besteden aan kerst. In een e-mail van de Turkse regering aan de schoolleiding staat dat er niets over de tradities rond het christelijke feest mag worden onderwezen. Ook zijn kerstliedjes verboden. De leiding van de school stuurde de mail door naar het Duitse persbureau DPA. Volgens DPA wil het Duitse ministerie van Onderwijs niet reageren. Het GroenLinks-Kamerlid Rick Grashoff is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot groenste politicus van 2016. Dat is bekendgemaakt op Radio 1 in het VARA-programma Vroege Vogels. Rick Grashoff was een van de zes genomineerden. Hij heeft volgens de jury als groene straatvechter successen geboekt voor weidevogels, landschapbescherming en verduurzaming van de landbouw. Het winterweer in de Verenigde Staten heeft tot veel verkeersongelukken geleid. Daarbij zijn zeker negen mensen omgekomen. Op veel plaatsen in de VS is een pak sneeuw gevallen van tientallen centimeters. En daarbij waait het ook nog eens hard. Op twee plekken waren kettingbotsingen waarbij vele tientallen auto's op elkaar reden. Het weer nog, eerst in het oosten en zuidoosten mogelijk nog wat motregen. Daarna overal droog, al blijft het wel bewolkt. Het wordt 8 graden. Vanaf morgen geleidelijk meer zon en droog. De maxima dalen naar een graad of 4.